Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vorig jaar gebruikten agenten opnieuw meer geweld. In totaal gebeurde dat 33.000 keer en dat is 12% meer dan het jaar daarvoor. De politie denkt dat het komt doordat er meer protesten zijn. Ook heeft de politie vaker te maken met verwarde mensen. De meeste incidenten waren vorig jaar in Den Haag en in de buurt daarvan. Nederland scoort dit jaar een stuk beter op de ranglijst van persvrijheid. Ons land staat op nummer 6, terwijl we vorig jaar op plek 28 stonden. Kwam onder meer door de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Daarnaast waren er eh, natuurlijk nog andere ernstige incidenten. En het afgelopen jaar hebben er beduidend minder ernstige incidenten plaatsgevonden. Wel zegt de organisatie dat vooral vrouwelijke journalisten in Nederland nog steeds ernstig worden bedreigd. Er is meer bekend over de gastenlijst voor de kroning van koning Charles. Dit weekend komen honderden gasten naar Londen om te zien hoe Charles een gouden kroon vol diamanten op zijn hoofd krijgt. Maar de leiders van Rusland, Belarus, Iran, Myanmar, Syrië, Afghanistan en Venezuela zitten daar niet bij. Het Verenigd Koninkrijk heeft die landen niet uitgenodigd. En in het Brabantse Fijnaard heeft een kaasbende opnieuw toegeslagen. En dat is niet voor het eerst. Ruim een jaar geleden werden bij de kaasmakerij van Gerda en Joost... ook al een heleboel kazen gestolen voor in totaal 21.000 euro. Hier lagen de jong belegen naturel en de kruidenkazen. Dan heb je hier lagen alle belegen naturel en kruidenkazen. En dan zie je hierachter um, ehm, ja, wel wat legere planken dan normaal. Hier liggen de extra belegen de oud... Nou, zo, eh, de oude kazen die liggen vrij hoog, dus daar konden ze minder makkelijk bij. Gerda en Joost namen na die kaasroof extra sloten om hongerige inbrekers tegen te houden. Maar dat is niet gelukt. Ze zitten nu met een lege opslag, want de dieven hebben alles meegenomen. Krijg je nog het weer? Op de meeste plekken is het vandaag lekker zonnig. Alleen in het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland, die staat op de A9, die me richting Alkmaar.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 Dit jaar houden mensen met een laag inkomen netto meer vakantiegeld over. Wie een hoog inkomen heeft, juist minder. Blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Het kantelpunt ligt tussen de 3.000 en 3.100 euro bruto. En Israël en de Palestijnse gewapende groepen in Gaza zijn een staakt het vuur overeengekomen... na een dag van wederzijdse beschietingen, meldt persbureau Reuters. Dat zou zijn gelukt na bemiddeling door Egypte, Qatar en de VN. Het weer is nog koud de komende dag. Droog met flink wat zon. In het noorden op bewolking bij 12 tot 17 graden.